Uit de lekkende oliebron van BP in de Golf van Mexico stroomt volgens de laatste schatting maximaal 9,5 miljoen liter olie per dag. Volgens Obama is het net een epidemie waarvan de gevolgen nog maanden of jaren merkbaar zijn. Hij wil dat BP geld stort in een fonds om de gedupeerden schadeloos te stellen. Amsterdam gaat overlastgevers in de Bijlmer harder aanpakken. Het stadsdeel Zuidoost heeft een lijst opgesteld van de 50 criminelen die de meeste overlast veroorzaken. Die krijgen een brief waarin staat dat politie, justitie, gemeente en belastingdienst hen extra scherp in de gaten houden. Wie een uitkering heeft en toch in een dure auto rijdt of dure sieraden draagt, kan die spullen kwijtraken overlastgevers krijgen ook hulp aangeboden bij het zoeken naar werk of het wegwerken van schulden. Amsterdam Zuidoost wil af van de negatieve sfeer die om de overlastgevers heen hangt. Veel mensen die werkloos worden hebben geen idee wat hen financieel te wachten staat. Het Nibud zegt na onderzoek dat 40% niet weet hoe hoog hun uitkering wordt. Vaak wordt dat te hoog ingeschat. Bijna de helft van de werklozen gaat er per maand 300 tot 600 euro op achteruit. Tweederde van de werklozen komt moeilijk rond. Volgens het Nibud zijn de meeste mensen niet bereid om hun uitgaven structureel te verminderen. Ze gaan ervan uit dat ze snel weer aan de slag komen. Om rond te komen sluiten ze leningen af of nemen spaargeld op. Informateur Roosentaal behandelt vandaag financieel-economische onderwerpen. Hij praat met directeur Teulings van het Centraal Planbureau, minister De Jager van Financiën en president Wellink van de Nederlandse Bank. Ook fractievoorzitter Verhagen van het CDA komt langs. Verhagen vindt het nog te vroeg om aan te schuiven bij de gesprekken met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders.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 Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the vine and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. higher than any bird ever flew, longer than there've been stars up in the heavens. is a prison, gotta break on out. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta get on out. breaking out. van Zandvoort.